Dit van der Linde met het NOS-journaal. Meerdere patiënten van het Isala ziekenhuis in Zwolle zijn onder druk gezet om een hartimplantaat te nemen, schrijft NRC. Vier hartpatiënten zeggen tegen de krant dat ze weinig voorlichting kregen en snel moesten beslissen over een operatie. Het ziekenhuis erkent dat de werkwijze ondermaats was. Er loopt een corruptieonderzoek naar vijf Zwolse cardiologen... die zouden zijn omgekocht door een fabrikant van hartapparatuur. Zorginstituut Nederland meldde eerder dat Nederlandse cardiologen... te vaak inwendige hartapparatuur plaatsen. De Amerikaanse rapper David Jolie Cur is overleden. Hij maakte als Trugoy the Dove onderdeel uit van het raptrio De La Soul. De formatie scoorde hits vanaf eind jaren 80. Een van de bekendste nummers is Me, Myself and I. Vorige week verscheen De La Soul nog op het podium bij de Grammy Awards voor een eerbetoon aan hip-hop, maar Jolicoeur ontbrak daar. Hij kampte al jaren met hartproblemen. David keur was 54 jaar. De lokale verkiezingen in Berlijn zijn gewonnen door de CDU. Inwoners van de Duitse hoofdstad gingen zondag opnieuw naar de stembus... omdat de verkiezingen twee jaar terug zo chaotisch waren verlopen... dat de rechter vond dat ze overnieuw moesten. De christendemocratische CDU krijgt nu zo'n 28 van de stemmen. De SPD ongeveer 18 Het is de eerste keer in ruim 20 jaar dat de Sociaaldemocraten er niet met de winst van doorgaan. Ondanks het verlies van de SPD kan de regerende linkse coalitie wel opnieuw op een meerderheid rekenen. Trainer Ron Jans vertrekt na dit seizoen bij FC Twente. Ook technisch directeur Jans Streuer verlaat de Enschedese club in de zomer. Dat maakten ze bekend na de wedstrijd zondag. Twente won met 3-0 van FC Volendam. Het weer nog, het kan mistig zijn. De ochtend begint grijs en ook mistig. Later op de dag is er meer zon. Het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. denken Even maar stoppen om bij te tanken Flitsende lampen, een motor die draait Toch waarschuwt een haan in je hoofd die Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat Je kunt haar niet zien als ze zachtjes tegen je praat zo'n engelbewaarder op je bed Ik kan het weten, ik ben er zelf eens gered.